Mariel Hageman met het NOS Aal. Oud-premier Timoshenko is tegen een boycott van het EK voetbal in Oekraïne. Dat heeft ze gezegd tegen VVD-europarlementariër Hans van Balen. Hij was vandaag bij haar op bezoek in het ziekenhuis waar ze wordt behandeld. Volgens Van Balen gaat het redelijk goed met Timoshenko. Ze zit een gevangenisstraf uit van zeven jaar voor machtsmisbruik. Volgens veel Europese landen was het een politiek proces. Het protest tegen de behandeling van Timoshenko blijft een aantal regeringsleiders weg bij het EK. Ook de Nederlandse regering stuurt geen vertegenwoordiging. De euro is vandaag even door de grens van 1,25 dollar gezakt. Dat was voor het eerst in bijna twee jaar dat dat gebeurde. De daling van de afgelopen tijd heeft te maken met de crisis rond Griekenland. Er is steeds minder vertrouwen dat het land in de eurozone kan worden gehouden... nu Griekenland niet alleen met de eurocrisis, maar ook met een politieke crisis heeft te maken. Volgende maand gaan de Grieken opnieuw naar de stembus. Bankia, de vierde bank van Spanje, wil 19 miljard euro van de overheid. Dat melden Spaanse kranten. De kapitaalinjectie is nodig om de zware verliezen op de vastgoedportefeuille af te dekken. Bankia heeft het bedrag niet bevestigd. De bank werd twee weken geleden gedeeltelijk genationaliseerd vanwege problemen met beleggingen in de ingestorte Spaanse vastgoedmarkt. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft Bankia en twee andere Spaanse banken afgewaardeerd vanwege hun zwakke financiële positie. De drie banken hebben nu de junk-status. Een Britse miljonairsdochter heeft twee jaar gevangenisstraf gekregen voor haar aandeel tijdens de rellen in Londen vorig jaar. De 20-jarige Laura Johnson reed begin augustus plunderaars van winkel naar winkel. Daar stalen ze elektronica zoals tv's. Volgens de rechter liet Johnson zich niet zomaar oppakken tijdens de rellen. Toen een agent haar wilde aanhouden trapte ze nog eens extra op het gaspedaal.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 We trappen al met deze plaats van La Fuente. Dunja, wat een beuken van de plaats. Binnenkort, wat zeg ik, hij is uit op Spinning Records. En ik heb nog veel meer voor jullie, want... Ja, je kent vast wel Afrojack Shermanology met Ken Stop Me Now. Wat gebeurt er als je dat laat bewerken door DJ Chesto? Nou, dat weet ik. Ik heb hem hier voor je klaarstaan. Can't Stop Me Now hier bij Chesto. Zometeen, ja, echt zometeen. Knalt idee erin. En hij gaat zijn best doen. DJ Dion Sydney. Zometeen. Tot aan 11 uur in de mix. Nu eerst Shermanology en Applejack. En Chesto in de mix. Can't Stop Me nou in de Chesto remix. Hierbij zie je het op jouw CFM Zandvoort. En de one and only DJ Dion Sydney. Hij staat er als het goed is helemaal klaar voor. Eens eventjes kijken. Dennis, zeg wat. Ik wil ik wil party, party, party. Nou, dat lijkt me duidelijk. Hij is er helemaal klaar voor. Kom er maar in, Dennis. See talk than to touch you. To see truth in your eyes. The only thing that I want is to be with you and to watch the sunrise. There's nothing more that I want than to touch you, to see truth in your eyes. The only thing that I want is to be with you and to watch the sunrise. Mother, I want them to touch you, to see you. ladies and gentlemen, introducing. and introduce ladies and gentlemen, introducing. top. Keep on moving, moving. Gotta keep on pushing to the top. Keep on pushing, pushing. Keep on pushing, pushing. Keep pushing on. Things are gonna get better. It won't take long. Keep on pushing to the top. Keep on moving, moving. Gotta keep on pushing to the top. Keep on pushing, pushing. pushing. on moving to the top. Keep on moving, moving. Gotta keep on moving to the top. Keep on pushing, pushing. Oh, oh. Keep pushing on. Things are gonna get better. It won't take long. Keep on moving to the top. Keep on moving, moving. Gotta keep on moving to the top. Keep on moving, moving. moving. Zaterdagavond zie je het op jouw CFM Zandvoort met Behind the Wheels of Steel, the one and only DJ Dion Sydney. Tot 11 half uur, dus hou hier. Let's go. Make no excuses now. I'm talking here and now.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 Gelijktijdig bedank ik jullie voor het luisteren. Nou weer twee te snel voorbij gegaan uurtjes, zie het. Maar niet getreurd. Volgende week vrijdag 9 uur sharp zijn we weer bij je met twee frisse vrijdaguurtjes. Dus vanaf 9 uur stem je lekker in.